CDA, SP, VVD en ChristenUnie. CDA-lijsttrekker Balkenende waarschuwde dat Nederland niet op de pop moet leven... omdat een overheid die te veel geld uitgeeft zijn economie en zijn toekomst onzeep helpt. Ook VVD-lijsttrekker Rutte zei dat er echt moet worden gereorganiseerd... en dat dat niet kan zonder pijnlijke maatregelen. Politiek leider Rauwvoet van de ChristenUnie gaat na de verkiezingen in de Tweede Kamer zitten... ook als de ChristenUnie in de regering komt... Op het SP-congres riep lijsttrekker Roemer op tot een linkse samenwerking. Hij zei dat hij al met zijn PvdA-collega Cohen heeft afgesproken om daarover te praten. Armenië heeft de massamoord van 1915 herdacht. In dat jaar deporteerden de Turken de Armeense bevolking van Oost-Turkije. Daar bekwamen honderdduizenden mensen om het leven. De Armeense president bedankte de vele landen die de massamoord inmiddels als genocide bestempelen. Turkije wijst die benaming af. Ook in Nederland werd de massamoord herdacht. In Assen, Halmelo, Amsterdam waren herdenkingen en kerkdiensten. In IJsland blijft de internationale luchthaven van Reykjavik zeker tot dinsdag gesloten, hebben de luchtvaartautoriteiten op IJsland eh, gezegd boven het zuidelijk deel van het eiland kan niet worden gevlogen vanwege de aswolk die is ontstaan door de vulkaanuitbarsting. Een deel van het internationale vliegverkeer wordt omgeleid naar een vliegveld in het noorden van IJsland. Judoka Elko van der Geest heeft op de Europese kampioenschappen goud gewonnen in de klasse tot 100 kilogram. Van der Geest, die sinds kort uitkomt voor België, versloeg in de finale Henk Grol.